Ook wordt hij verdacht van andere mishandelingen in de Amsterdamse horeca. In november werd Hari al een keer vrijgelaten. Hij mocht zijn proces toen thuis afwachten als hij geen contact zou hebben met getuigen en zich niet meer zou vertonen in de horeca. Maar hij trok zich niet aan van die voorwaarden en werd weer vastgezet. Nu geldt als voorwaarde dat Hari tussen 8 uur s avonds en 8 uur s morgens geen horecazaken mag bezoeken. Franse en Marinese militairen zijn de steden Diabali en Douenta in het midden van Mali binnengetrokken. Die steden waren in handen van islamitische opstandelingen. Ze sloegen vorige week op de vlucht naar bombardementen van de Franse luchtmacht. Volgens de Fransen is er niet gevochten. Westerse verslaggevers melden dat in de straten van Diabali voertuigen van de opstandelingen staan... die bij bombardementen zijn kapotgeschoten. Frankrijk heeft nu 2100 militairen in Mali. Ook zijn er duizend Afrikaanse militairen uit landen als Togo, Benin, Niger, Nigeria en Tjaad. Op de Veluwe zijn door gladheid tientallen verkeersongelukken gebeurd. Zo gleden op de A28 veel automobilisten van de weg. Voor zover bekend is er vooral blikschade. Volgens Rijkswaterstaat concentreert de overlast zich verder vooral in het noorden van het land. Daar kan tot in de nacht nog een paar centimeter sneeuw vallen. En in het noorden en Noord-Holland is er kans op gladheid en ijzel. Op de A7 van Purmerend naar het noorden geldt door ijzel tijdelijk een lagere maximumsnelheid. De rest van het weer in het noordoosten nog wat sneeuw. Later wordt het droger. In Limburg kan vannacht nog wat sneeuw vallen. De minima liggen tussen de min 2 en min 7.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 We stay moving. All the people moving. One move for just one dream. Escucha la llamada de mamá tierra una de la creación. Su palabra es nuestra palabra. Su pedido es nuestra voz. Si en lo pequeño está la fuerza, si hacia lo simple anda la destreza.